Buitenwalgemoed met het nws Journaal. De regering van Venezuela... De bestuurders zouden zich schuldig hebben gemaakt aan aanvallen op de waarde van de bolivar, de munteenheid van het land. Bewijzen daarvan zijn niet bekendgemaakt. Venezuela staat op de rand van een faillissement. President Maduro zegt dat er een economische oorlog tegen zijn regering wordt gevoerd. Maar volgens critici zijn de problemen te wijten aan Maduro's wanbestuur. De A12 bij Zevenhuizen is weer helemaal open. De snelweg was urenlang aan beide kanten afgesloten vanwege een ernstig ongeluk gistermiddag. Een vrachtwagen reed na een klapband door de middenberm. Na urenlange reparaties konden rond middernacht de laatste rijstroken worden vrijgegeven. Bij het ongeluk zijn zes mensen gewond geraakt. Het is nog onduidelijk hoe het met hen is. Twitter raadt al zijn gebruikers wereldwijd aan hun wachtwoord te veranderen. Door een computerstoring hebben sommige wachtwoorden een tijdje onbeschermd op een interne server gestaan. Volgens het sociale netwerk zijn er geen aanwijzingen dat de gegevens zijn gestolen, maar kunnen gebruikers voor de zekerheid toch beter hun wachtwoord veranderen. In de Amerikaanse staat New Jersey is een schooldirecteur opgepakt omdat hij dagelijks zijn behoefte deed in en bij een middelbare school. Die school valt onder de onderwijskoepel waarover de man van 42 de leiding heeft. De politie was ingeschakeld door medewerkers van de school... omdat ze dagelijks mensenpoep vonden vlakbij de school en het bijbehorende sportveld. De directeur werd op heterdaad betrapt op het veld. Hij is met betaald verlof gestuurd en moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Wat hem bezielde is nog onduidelijk. Het weer op veel plaatsen is het helder vannacht, waardoor het flink afkoelt. Aan de grond kan het een paar graden vriezen.